1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Huis in Turkije meegenomen door de politie. Vanuit het politiebureau heeft ze tegen de website De Post Online gezegd... dat tweets van haar over president Erdogan de aanleiding zijn. Oemar schreef vorige week in Dagblad Metro een kritische column... over de oproep van het Turkse consulaat in Nederland... om beledigingen aan het adres van president Erdogan te melden. In die column noemde ze Erdogan een dictator... Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de ambassade in Ankara met de zaak bezig. EU-president Tusk heeft Turkije geprezen om de manier waarop het Syrische vluchtelingen opvangt. Tusk deed dit na afloop van een bezoek aan een kamp vlakbij de Syrische grens... samen met EU-commissaris Timmermans en bondskanselier Merkel. Ook premier Davutoglu was mee. Hij zei na afloop dat Turkije zich aan alle afspraken met de EU heeft gehouden... en dat het nu tijd is om de visumplicht voor Turken te versoepelen. Mensen met lage inkomens lopen vaak meer dan 1000 euro per jaar mis doordat ze toeslagen niet aanvragen. Volgens het VARA-programma Kassa vraagt 1 op de 7 huishoudens toeslagen waar ze recht op hebben niet aan. Een deskundige riep in het programma de overheid op om mensen meer ondersteuning te bieden bij het aanvragen van toeslagen. Het bloemencorso Bollenstreek heeft net als in andere jaren ongeveer een miljoen bezoekers getrokken. De stoet vertrok in Noordwijk en ging via onder meer Lisse en Sassenheim naar Haarlem. Ook de Keukenhof werd aangedaan. De twintig praalwagens en meer dan 30 andere voertuigen waren versierd met hyacinten, tulpen en narcissen. Door de grote belangstelling waren de wegen rond de Bollevelden overvol. Het weer, opklaringen met kans op een enkele hagel of natte sneeuwbui. Het kwik daalt naar 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen overdag vallen er opnieuw buien, mogelijk met een winters karakter. En bij een stevige noordwestenwind is het hooguit 9 graden.